Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiescommissie bekendgemaakt. Erdogan kreeg 52% van de stemmen. Oppositieleider Darolu kreeg 48%. Aan het begin van de avond werd de winst al geclaimd door Erdogan. Die is al 20 jaar aan de macht en kan nu nog 5 jaar door als president. Een groot aantal regeringsleiders heeft Erdogan gefeliciteerd... onder wie bondskanselier Scholz, de Russische president Poetin en president Zelensky. Oppositieleider Kulistarolu noemde de verkiezingen de oneerlijkste in jaren. Hij riep zijn aanhangers op om te blijven strijden voor democratie. En bij het vieren van de Turkse verkiezingsuitslag is in Den Haag iemand gewond geraakt. Vermoedelijk raapte degene een stuk zwaar vuurwerk op dat daarna ontplofte. De politie doet onderzoek. Ook op andere plekken in Nederland is de overwinning van Erdogan gevierd. Onder meer in Deventer en Amersfoort. In Rotterdam staan volgens Omroep Rijnmond een paar honderd mensen bij het Turkse consulaat. Auto's met Turkse vlaggen rijden toeterend door de binnenstad. In Amsterdam werd de overwinning gevierd op onder meer het Mercatorplein in West. De politie heeft het tegen AT5 over een gezellige drukte. En in het noordoosten van India zijn door het leger tientallen militanten gedood. Dat zegt de leider van de deelstaat Manipur. Hij zei niet zo voor slachtoffers aan de kant van het leger. De Indiaanse regering heeft duizenden militairen en helikopters ingezet... om de orde te herstellen nadat etnisch geweld in de regio begin deze maand was opgeleid. Aanleiding voor de rellen is een conflict over de macht van de etnische meerderheid in de Indiaanse regio. Door het geweld zijn zeker 60 doden gevallen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en bij noordoostenwind wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.